Soms doen ze het maar stiekem. Stiekem een plekje zoeken waar niemand ons ziet. Hopen dat geen docenten langskomen. Beetje eigenlijk met angst bidden op school, terwijl dat nooit het probleem was. Het een van de belangrijkste dingen in ons geloof. En het is ook wat ons onderscheidt van niet-moslims. Maar ook leerlingen met een andere achtergrond klagen dat ze niet mogen bidden op school. En dat terwijl zo'n 35% van de scholieren zichzelf ziet als religieus. Scholierenclub LAX vindt het echt niet kunnen. Dit is gewoon discriminatie. En in een samenleving waarin we leven met heel veel verschillende mensen en achtergronden... Eh, vinden wij dat absoluut niet thuis horen. Ze raden leerlingen die willen bidden op school, maar dat nu niet mogen... aan om in gesprek te gaan met de leiding. Bidden op school is je goed recht, zeggen ze. De passagiers passagiers die in het vliegtuig zaten dat afgelopen maandag neerstortte op de luchthaven van Toronto in Canada... krijgen een schadevergoeding van bijna 30.000 euro. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het toestel gleed over de landingsbaan, belandde op de kop en vloog vervolgens in brand. Alle 80 passagiers hebben het overleefd. En Feyenoord gaat in beroep tegen de rode kaart van Givero Reed. Die kreeg die afgelopen woensdag na de gewonnen wedstrijd tegen AC Milan. En hier eh, gaat het nog eventjes mis. Oh, en krijgt Reed rood. Meteen na het laatste fluitsignaal was er een opstootje waar meerdere spelers bij betrokken waren. In die hectiek kreeg Reed een rode kaart. Het lijkt erop omdat dat hij die kreeg... omdat hij een bal tegen een tegenstander aanschoot. Feyenoord tekent nu beroep aan tegen het besluit. Ze kunnen Reed ook goed gebruiken in de volgende ronde van de Champions League. Dan moeten ze tegen Inter of Arsenal. De loting daarvoor is morgen. Het weer vannacht droogt het op. Het blijft redelijk warm. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 15 graden in het noorden en 17 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het zijn vooral de ongelukken die veel extra reistijd opleveren... zoals op de A10 Zuid richting Utrecht. Bij Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd... en de linkerrijstrook is daar dicht. Dat kost je nu een kwartier extra. Daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voorknopend de Nieuwe Meer. Vertraging is een kwartier... En op de A27 staat file van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Je moet rekening houden met ruim 20 minuten vertraging.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 Think of war, know the fifth war. Houston women, I jump ship, fall aboard. One of Miami women that probably adore. Cali is jumping, hit the switch on a six Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte aangehouden voor de kunstroof in Assen. Het gaat om een man van 26 uit Heer Hugo Waard. De Roemeense kunstschatten die bij de roof werden gestolen zijn nog altijd niet terecht. De passagiers die in het vliegtuig zaten dat maandag op zijn kop op een Canadese landingsbaan terechtkwam... krijgen een vergoeding van 28.000 euro aangeboden. Sommige passagiers zouden overwegen om naar de rechter te stappen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet de overheid meer doen om hergebruik te stimuleren. Het doel is om in 2030 de helft minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te gebruiken. Maar Nederland ligt niet op schema. Het weer. De regen trekt vanavond weg. Morgen zon en wolken. Het blijft droog en het wordt dan 15 tot 18 graden. there's a only ones that are around is bad corporate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn.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 On trumpet, the Martin trumpet, the Martin trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, Lalsiev, no. On bass line, Martina Nanny's come. baseline. I'll see it. No. On baseline. Martina Nev. Nev. Uh, okay. Married. Here I am. Denisha, she get married. Here I am married. Here I am married. And on Mike Gambona. And on Mike And on Mike Gambona. And on Mike And on Mike the lovely, the love, the love, the love, the love, the love, lovely.